Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De beveiligingsproblemen bij de GGD zijn al weken bekend. Vorige week kwam naar buiten dat GGD'ers handelden in de privégegevens... van mensen die een coronatest lieten doen... of gebeld werden voor het bron- en contactonderzoek. In het debat over het datalek is minister De Jonge daarom flink door het stof gegaan. Had ik hier niet ook zelf scherper bovenop moeten zitten? Het antwoord op die vraag is ja. En niet omdat ik verantwoordelijk ben voor de systemen van de GGD. Maar omdat dit soort berichten natuurlijk ook het vertrouwen kunnen schaden in het testbeleid als geheel. En voor dat stelsel en voor dat testbeleid ben ik natuurlijk wel degelijk eindverantwoordelijk. Dus ja, ik had daar zelf scherper toen ook bovenop moeten zitten. Het kabinet en de GGD werden half december vorig jaar al gewaarschuwd dat de beveiliging niet op orde was, maar deden daar vervolgens niets mee. 14 jaar cel voor twee mannen van 21 en 26. Twee jaar geleden waren ze betrokken bij een schietpartij tijdens een kookdeal in een woning in Almere. Een man van 35 uit Utrecht werd doodgeschoten. Het plan was ook om zijn halfbroer te grazen te nemen, maar hij kon ontsnappen omdat het wapen weigerde. Jongeren in ons land geven hun leven nog maar een magere voldoende, een zesje. Onderzoekers uit Groningen hebben het uitgezocht. Zij zien dat de mentale gezondheid bij iedereen is gekelderd. Gemiddeld geven Nederlanders hun leven een 6,9. Nog niet eerder lag dat cijfer zo laag. En het Songfestival gaat er vanuit dat ze in mei de meeste deelnemers ook echt op het podium in Rotterdam hebben staan. Er liggen ook noodplannen klaar voor als er bijvoorbeeld een inreisverbod komt, maar hopelijk is dat niet nodig. Als het meezit mag er zelfs wat publiek naar binnen, zegt verslaggever Martijn van der Zanden. Wat we al wel met zekerheid kunnen zeggen is dat er echt wel, mede door de anderhalve meter maatregel bijvoorbeeld, veel minder mensen in Ahoy kunnen dan vorig jaar. Dus er gaan echt veel minder mensen naar het Songfestival kunnen. Er liggen ook plannen klaar voor het geval dat het door corona allemaal een stuk strenger is... en de deelnemers bijvoorbeeld niet naar Nederland mogen komen. Het weer, het is aan het regenen, maar in de loop van de nacht wordt het droog.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 So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you looking for a girl like me. La, la, Latinas. Hey, I want a girl like Shakira. Hey. Esa latina está rica. Ah. I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you and I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, for real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Hot. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for a girl like me. So Voy buscando una chica como Shocky. Baby, drop it low on top me. Electric feels so shock me. Your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm like it what I see. Muévelo, muévelo, muévelo, I see. Yo quiero una mujer, una princesa no tiene paveres. A chick with no boundaries, that's that for what it. When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, si eso es. So they tell me that you're looking for hell of it, I let you love me. Latinas, Latinas, shock, shock, shock it up, shock, shock, shock it up. I like Latinas, ones who look like Selena, shake a bunda like Anita, morenas that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas, in East LA I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana. Eh.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 Minister De Jonge erkende dat hij eerder had moeten reageren op de signalen. Op de westelijke Jordaanover zijn de eerste 5000 vaccinaties uit Israël uitgedeeld aan inwoners van de Palestijnse gebieden. Later krijgen de Palestijnen ook vaccins van de Wereldgezondheidsorganisatie. En de KNVB ziet nog kans om het seizoen in de hoogste klasse van het amateurvoetbal af te maken... als de competities uiterlijk 10 april kunnen beginnen en de trainingen dan op 10 maart. De coronamaatregelen blijven in elk geval tot 2 maart van kracht.